Annette Schut met het NOS Journaal. De ontvoerde Venezolaanse leider Maduro is aangekomen in New York. Hij werd samen met zijn vrouw met een vliegtuig naar de stad gebracht. De New York Times schrijft dat de twee naar een gevangenis in Brooklyn worden gebracht. Maduro wordt aangeklaagd voor onder meer drugsterrorisme en het importeren van cocaïne. De Venezolaanse leider kan op zijn vroegst maandag voor de rechter verschijnen. De Venezolaanse vicepresident Rodriguez zit toch niet in Rusland. Dat meldde persbureau Reuters eerder, maar inmiddels is ze opgedoken in de hoofdstad Caracas, waar ze een toespraak hield. De vicepresident wil dat Maduro en zijn vrouw worden vrijgelaten door de VS. Volgens haar is Maduro de enige legitieme president van Venezuela. Eerder beweerde president Trump nog dat Rodriguez bereid is om samen te werken met de Amerikanen. Maar daar lijkt het dus niet op. Rodriguez roept Venezolanen op zich tegen hem te verzetten. De Venezolaanse oppositieleider Machado reageerde eerder uitgelaten op de Amerikaanse operatie. Trump betwijfelt echter of zij het land kan leiden. Volgens hem heeft ze geen steun en respect in Venezuela. KLM gaat vanaf morgen weer vliegen van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Vandaag werden alle vluchten nog geannuleerd vanwege de Amerikaanse acties in Venezuela. Ook TUI en Corendon willen de vluchten weer hervatten. Het is de Nederlandse Gian van Veen niet gelukt om wereldkampioen darts te worden. In de finale verloor hij met 7-1 van de 18-jarige Brit Luke Littler... die de wereldtitel voor de tweede keer op zijn naam schreef. De 23-jarige van Veen is de derde Nederlander ooit die in de WK-finale stond... na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Het weer. Er trekken winterse buien over het land.